7 uur. moet met het NWS Journaal. Er is een steeds groter tekort aan vrijwilligers bij de brandweer. Dat is een probleem, want ruim kwart van de brandweerlieden is vrijwilliger. Ook werken vrijwilligers vaak ver van de kazerne af... en is het dus moeilijk om snel uit te rukken. Daarom zijn brandweerkorpsen bezig met campagnes om nieuwe mensen te werven. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgen brandweermensen voorrang op een huurwoning. En in Noord-Holland loopt er een experiment met een brandweerassistent... die minder verantwoordelijkheden heeft, maar wel eerder inzetbaar is. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruikaffaire bij ProDemos... het Haagse instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof... en de organisatie is achter de stemwijzer. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen... bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren... De partijen in de Kamer vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak binnen kamers wilde houden en vragen zich af of het instituut juist heeft gehandeld. Koningin Wilhelmina wilde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken of er een ruil mogelijk was met de nazi's. Ze hoopte zo de Belgische koning Leopold III te helpen, die met zijn gezin door de Duitsers werd vastgehouden. Trouw meldt dat op basis van de oorlogsdagboeken van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Het is niet duidelijk wat er met het verzoek van Wilhelmina is gebeurd. Leopold en zijn gezin overleefden de oorlog. Keizer Akihito van Japan doet om 10 uur vanmorgen Nederlandse tijd officieel afstand van de troon. De 85-jarige Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat de keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon Naruhito volgt hem morgen officieel op. Dan begint ook een nieuw keizerlijk tijdperk, Reiwa. Reiwa betekent mooie harmonie. Het weer, de dag begint grijs. Smiddags komt steeds vaker de zon erbij, met uitzondering van het noordwesten. Daar blijft de temperatuur steken op 13 graden. Elders kan het ongeveer 17 graden worden.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 Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat. comfortable as I am. I need your reassurance. comfortable as you are.